Het werd met zeven vrachtwagens bij de verschillende steunpunten bezorgd. Komende dag wordt er nog eens 300 ton geleverd. Eurosalt voldoet daarmee aan een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. De provincie eiste dat afspraken over de levering van zout zouden worden nagekomen en kreeg van de rechtbank gelijk. Eurosalt krijgt er wel een hogere prijs voor. Gelderland, de grootste provincie van het land, kampt met een tekort aan strooizout. Daarom werd de afgelopen dagen op een aantal wegen in de Achterhoek en de Veluwe niet meer gestrooid. In een bardancing in Loosbroek in Noord-Brabant is de eerste wapenkluis voor de horeca uitgereikt. De wapenkluizen zijn bedoeld om wapens en drugs van disco- en cafébezoekers in op te slaan. De politie bewaart de sleutels van de kluizen en maakt afspraken met de horeca over het legen ervan. 500 discotheken en cafés krijgen zo'n kluis van het ministerie van Justitie. Volgens minister Heers Ballin is het opbergsysteem een goed middel om wapenbezit in het uitgaansleven mee tegen te gaan. Er zijn al succesvolle proeven meegedaan in Amsterdam, Heerlen en Maastricht. De Belgisch-Franse de Belgisch bank Dexia gaat de komende jaren met een derde inkrimpen. Vertegenwoordigers van de bank hebben dat met de Europese Commissie afgesproken. In ruil daarvoor gaat de Commissie akkoord met de staatssteun die Dexia kreeg in 2008. De regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg pompten toen voor 6,4 miljard euro in de bank. Europese Commissie beschouwde dat als ongeoorloofde staatssteun en wilde alleen groen licht geven als Dexia veel kleiner zou worden. Dexia gaat zich nu vooral richten op de thuismarkt in België en Frankrijk. Activiteiten in landen als Spanje, Italië, Slowakije en Turkije worden afgestoten.